uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Er zijn al meer dan 60 mensen opgepakt voor de aanslagen in Sri Lanka... zegt de minister van Defensie. Uit het politieonderzoek blijkt dat er negen zelfmoordterroristen waren... van wie er één nog niet is geïdentificeerd. De Amerikaanse FBI helpt met het onderzoek. Vanochtend is opnieuw een gecontroleerde explosie uitgevoerd... in hoofdstad Colombo. Bij een bioscoop zou een verdacht geparkeerde motor hebben gestaan. Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka van zondag... staat nu al op 359. De leiders van het paraplu-protest in Hongkong zijn veroordeeld tot celstraffen van maximaal 16 maanden. Dat is een stuk lager dan verwacht, omdat de groep twee weken geleden schuldig werd bevonden aan onder meer verstoring van de openbare orde. Daarop staat maximaal 7 jaar. In 2014 kwamen Hongkongers maandenlang in opstand tegen het feit dat China een kandidaat voor het leiderschap van de stadstaat naar voren schoof. De organisatoren wilden juist vrije verkiezingen zoals China had beloofd toen het de Britse kroonkolonie in 1997 overnam. Bij een ongeluk op de A12 bij Den Haag zijn vier mensen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten kwam tussen de vangrail en de geluidswal terecht. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebruik van bodycams leidt tot minder agressie en geweld tegen agenten, blijkt uit onderzoek. Mensen zoeken minder de confrontatie als een agent een bodycam draagt, zo blijkt. Maar ook agenten gedragen zich anders. Ze passen beter op hun woorden en waarschuwen vaker voordat ze gaan ingrijpen. Vorige week zei minister Grapperhaus dat de politie vaker bodycams gaat inzetten. Het weer vanochtend, nu en dan zon, maar geleidelijk raakt het meer bewolkt. Het is nog steeds erg zacht met 20 tot 25 graden. Aan het eind van de middag en in de avond kans op pittige buien... mogelijk met onweer en windstoten. Morgen is het 16 tot 20 graden... en vooral later op de dag in het binnenland kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. We zien niet al te veel problemen op de wegen in Noord-Holland. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat wel file bij knooppunt De Nieuwe Meer, 2 kilometer. Dat hangt samen met een aanrijding op de A10 Zuid richting Amersfoort bij Oud-Zuid. Er staat vanaf Amsterdam Slotervaart 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.